Hij wijst erop dat het kabinet van de Kamer voor 1 maart de knoop moet doorhakken. En vindt dat het kabinet de tijd moet nemen om de verschillende opties naast elkaar te leggen. Het kabinet praat vandaag verder over de kwestie rond de missie naar Oeruzkan. Eerder deze week zei vicepremier Bos dat de PvdA-bewindslieden tegen een langer verblijf van Nederlandse militairen in Oeruzkan zijn. Wat hem betreft zou het kabinet dat vandaag kunnen besluiten. Premier Balkenende benadrukte gisteren dat het kabinet er voor 1 maart wil uitkomen. De Taliban rond Marja zijn nog niet verslagen. Alle grote wegen rond het Taliban-bolwerk in Zuid-Afghanistan zijn in handen van de NAVO-troepen. Maar overal rond de stad zijn nog verzetshaarden. De NAVO denkt dat het nog zeker een maand zal duren voordat de laatste Taliban-strijders zijn uitgeschakeld. De strijd rond Marja zou aan zeker 120 Taliban het leven hebben gekost. Zeker 15 Afghaanse burgers zijn bij de gevechten omgekomen. Aan de kant van de NAVO zijn tot nu toe zeker vier doden gevallen. Scholen krijgen meer geld om schooluitval tegen te gaan. MBO-instellingen en middelbare scholen kregen 2000 euro per leerling die ze binnenboord houden. Die beloning wordt nu verhoogd naar 2500 euro. In totaal investeert het ministerie van Onderwijs 26 miljoen in de bestrijding van schooluitval. Ruim 40.000 leerlingen verlieten vorig jaar hun school zonder startkwalificatie. Ajax moet binnenkort mogelijk naar de bank om aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. De beursgenoteerde Eredivisieclub leed de laatste helft van vorig jaar een nettoverlies van bijna 10 miljoen euro. Ajax verwacht over het gehele boekjaar ook rode cijfers. De inkomsten van Ajax zijn sterk afhankelijk van transfers van spelers en van voetbalsuccessen. Bijvoorbeeld in de Europa League. Gisteren verloor Ajax thuis zijn eerste wedstrijd in de tweede ronde van de Europa League met 2-1 van Juventus. Het weer, vanochtend in het westen en noorden wat buien.